Kees Groot met het NOS-journaal. Silvio Berlusconi is afgetreden als premier van Italië. Nadat hij aan president Napolitano zijn ontslag had aangeboden... verliet hij het presidentiële paleis via de achterdeur. In Rome vieren honderden mensen feest op straat. Toen Berlusconi bij het paleis aankwam werd hij uitgescholden en uitgejoeld. Vanmiddag keurde het parlement een pakket bezuiniging goed... waardoor de weg vrij was voor Berlusconi om af te treden. Met het ontslag komt na 17 jaar in elk geval voorlopig een einde aan de politieke carrière van de 75-jarige Berlusconi. Morgen begint in Italië de formatie van een nieuw kabinet dat zo goed als zeker wordt geleid door Mario Monti. De Verenigde Staten en Europa staan volledig achter het ultimatum dat de Arabische Liga aan Syrië heeft gesteld. Als het bewind van president Assad niet binnen vier dagen ophoudt met het geweld tegen demonstranten, zal de Liga Syrië schorsen en volgen economische en politieke sancties. De Amerikaanse president Obama prijst het leiderschap van de Arabische Liga. De EU is blij dat de Liga probeert een einde te maken aan het geweld in Syrië. In België zijn bij een ongeluk tijdens een rally twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond, melden Belgische media. De Nederlandse coureur reed met zijn auto van de baan bij Nandrin en kwam in het publiek terecht. In Qatar zijn vier mannen opgepakt die in het buurland Bahrein aanslagen wilden plegen. Ze wilden het ministerie van Binnenlandse Zaken opblazen en de ambassade van Saoedi-Arabië. Op een laptop van de vier mannen stond gedetailleerde informatie over de doelwitten. In IJsselstein in Limburg is een jongen van 12 om het leven gekomen toen hij onder een berg zand kwam. De jongen groef een tunnel in de berg zand. Toen hij er doorheen kroop, stortte de berg in en raakte de jongen bedolven. Een reanimatiepoging mocht niet meer baten. Het weer vanavond en vannacht zakt de temperatuur in het oosten en noorden naar min 1. In het zuiden en westen is het een graad of 5.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 Can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Don't test me, boy. Cause I rap with the best to show. 305 to the death for me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down. cities I can't pronounce And the places on the globe I ain't know existed In Romania, she pulled me to the side and told me, Pit, you can have me and my sister In Lebanon, yeah, the women are bomb And in Greece, you guessed it, the women they sweet Been all around the world, but I ain't gon' lie There's nothing like Miami's heat You got it down like New York looking for visas, I ain't talking credit cards if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In LA, tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquiera. You put it down like New York. crazy how we pick, girl. This is it, girl. Give me 25.